Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vannacht heeft Israël het centrum van Beirut in Libanon aangevallen. Dat melden ooggetuigen aan verschillende persbureaus. Het gaat om de eerste aanval in het centrum in lange tijd. Eerder werden vooral de buitenwijken van de hoofdstad geraakt. Bij de aanval van vannacht werd een appartementencomplex geraakt. Dat vertelt correspondent Daisy Moore. Waarbij drie kopstukken van de Palestijnse groep PLVP eh, zijn geliquideerd. Dus dat ging wel echt als een schok door de stad. En vol ongeloof kijken mensen nu naar de ravage eh, vanochtend eh, vroeg. Bij de Israëlische aanvallen is de leider van Hamas in Libanon gedood. Volgens de terreurorganisatie zijn er bij de aanval ook familieleden omgekomen. Ziekenhuizen gaan deze week ongelukken met fatbikers tellen. Artsen maken zich zorgen over het aantal heftige ongelukken onder jongeren... maar er zijn nog geen landelijke cijfers over. Daarom gaan ze bijhouden om wat voor ongelukken het gaat... hoe erg de verwondingen zijn en hoe oud de bestuurders zijn. Ook wordt opgeschreven of slachtoffers een helm droegen. De politie in Antwerpen heeft voorkomen dat een dief een peperduur horloge heeft doorgespoeld. Drie mannen vielen dit weekend iemand aan en dwongen hem zijn horloge van 2 ton af te geven. Dankzij camerabeelden konden agenten de verdachte opsporen. Bij de arrestatie probeerde een van de mannen nog snel het horloge door de wc te spoelen, maar dat is dus mislukt. En het wordt opnieuw een spannende week in politiek Den Haag. Het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB hoopt het eens te worden over een noodwet... om de komst van asielzoekers tegen te houden. Met die noodwet kan de Tweede Kamer tijdelijk gepasseerd worden... maar er zijn wel voorwaarden, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Dat er geen grote juridische bezwaren tegen mogen zijn. Nou, de eerste ambtelijke eh, juridische adviezen zijn heel erg negatief over die noodwet. Want noodwetten zijn eigenlijk alleen maar bedoeld voor situaties van rampen of oorlogen. Ehm, ja, en, en als die dragende motivering niet te vinden is, is de uitweg een spoedwet. Ja, die spoedwet moet alleen wel eerst langs de Eerste en Tweede Kamer. Maar dat ziet Geert Wilders niet zitten. Het weer nog. In het noorden vanochtend af en toe nog wat opklaringen met een zonnetje. In de rest van het land vooral grijs en op steeds meer plekken regen. Het wordt vandaag max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Knoop het Koenplein. 10 minuten vertraging en 8 kilometer file. 9 kilometer file op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadshart. Op de A10 Koenplein richting Knoop het Amstel tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 247 Hoorn Amsterdam tussen Broek in Waterland en de A10. Kwartier vertraging 4 kilometer file en 305 Dronten Almere.